uur. Maarten Stultjes met het NOS Journaal. Elke dag tot kerstmis wordt de meest gezochte crimineel... uit een van de aangesloten landen bekendgemaakt. Elke dag uit een ander land. Er is dan een kort filmpje te zien met naam en foto van de gezochte voortvluchtige... en waarvan hij verdacht wordt. Wie de meest gezochte crimineel van Nederland is, wordt 16 december duidelijk. Bij de brand bij een dancefeest in de Amerikaanse stad Oakland zijn mogelijk tientallen mensen omgekomen. De politie denkt dat het dodental kan oplopen tot 40. Het officiële dodental staat uren na de brand nog op 9, maar zeker 25 mensen worden nog vermist. Het dak van het gebouw waar het feest werd gegeven is ingestort, waardoor de brandweer moeilijk naar binnen kan. Daardoor is nog niet zeker hoeveel slachtoffers de brand heeft geëist. Als politici de zorgen van burgers niet serieus nemen, kan Europa uiteenvallen. Dat zei premier Rutte op een congres voor Europese liberalen in Warschau. Hij vindt dat Europese politici moeten ophouden met het streven naar verdere integratie, zolang grote problemen als migratie en een achterlopende economie nog niet zijn opgelost. Populistische partijen krijgen met hun anti-Europa-standpunten nu te veel kans, zegt Rutte. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege dichte tot zeer dichte mist in grote delen van het land, behalve om de Wadden en in Zeeland. Volgens de Weerdienst kan het zicht lokaal minder dan 200 meter zijn. Code geel is van kracht tot 10 uur vanochtend. En dan de rest van het weer. Het vriest vannacht een paar graden en lokaal kan het glad zijn. Overdag is het overwegend zonnig bij maxima van een graad of drie.